Ja, we hebben vijf eh, thema's meegekregen voor deze fase. Zegt Rob Jetten van D66. vandaag praten ze misschien wel over het belangrijkste thema... omdat het met zoveel dingen samenhangt, namelijk stikstof. Nou, het is, het is een dossier wat in ieder geval al heel lang ligt... waar in het verleden ook CDA en D66 eh, niet altijd op één eh, lijn zaten. Maar je wel ook ziet dat eh, boerenorganisaties, natuurorganisaties, wetenschappers de afgelopen tijd heel erg hebben nagedacht hoe kom je uit de impasse. en dus ook eigenlijk ja, suggesties aan de politiek doen. En daar gaan we zo meteen naar luisteren. Polen sluit het laatste Russische consulaat in dat land. Dat doen ze nadat afgelopen weekend een explosie was op het spoor in Polen... tussen Warschau en de grens met Oekraïne. Volgens Polen ging het om sabotage door Rusland. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben Curaçao gefeliciteerd... met de plaatsing voor het WK voetbal. Ze noemen het fantastisch dat twee landen uit het Koninkrijk... zich komende zomer mengen in de strijd om de wereldtitel. Curaçao plaatste zich dankzij een 0-0 gelijk spel tegen Jamaica. En een bijzondere gast in het Witte Huis gisteravond. De Portugese voetballer Cristiano Ronaldo was daar om een hapje mee te eten. Hij schoof aan bij een diner voor de Saoedische kroonprins. President Trump was vereerd dat de voetballer langskwam... en heeft hem ook al even aan zijn zoon voorgesteld. You know, my son is a big fan of Ronaldo, wherever Ronaldo is here. Ronaldo... And... And Barron got to meet him, and uh, I think he respects his father a little bit more now. <laughs> Just the fact that I introduced you. So I just want to thank you both for being here. Thank you very much. Really an honor. Ja, Trump hoopt nu dat zijn zoon nog meer respect voor hem heeft. Sinds 2022 speelt Ronaldo in de Saoedische voetbalcompetitie. Vandaar dat hij bij het diner met de Saoedische kroonprins was. Het weer echt, echt herfst met flink wat regen en wind. Voorlopig blijft het ook zo, behalve in het noorden en westen. Daar wordt het weer ietsje droger op dit moment. Het is 4 tot 7 graden, maar door de wind kan het wel frisser aanvoelen. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je voor het knooppunt de Nieuwe Meer 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A9. Van Alkmaar naar Amstelveen loopt het daar vast tussen Haarlem-Zuid en Amstelveen-Stadshart. En je hebt een uur vertraging een ongeluk met een zevental auto's. Er is maar één rijstrook open. Er is ook een ongeluk gebeurd zojuist op eh, de A10 Noord richting de A10 Oost. Tussen Tuindorp Oostzaan en Zeeburg heb je 20 minuten extra nodig. En de N201 uit Horen Hilversum die is bij Korte Hoef in beide richtingen dicht door een ongeluk.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 Gezelligheid, kom langs bij de koffie in, speel een potje biljart, doe mee met de locomotief, laat je helpen in de formulierenwerkplaats of haak brei mee met de breikunstenaars. Zo is er altijd een plek om samen te komen. Iets te leren of gewoon te genieten van elkaars gezelschap. Bekijk de hele kalender met alle activiteiten op www.plus.zandvoort.nl. En als u daar bent, dan vragen ze misschien nu, kan u dansen? En dan zeg je, ja natuurlijk kan ik dansen. I can boogie. Very much like talking No, neither walking You wanna know if I can dance Yes, sir Already told you in the first verse And in the chorus But I will give you one more chance het waren natuurlijk Baccara. Ja, I Can Boogie. Ja, Theo Tsinchoen weet als geen ander te vertellen over poëzie. Om de maand, op vrijdagmiddag, bespreekt hij telkens een nieuw thema... aan de grote tafel in de bibliotheek. En deze keer is het poëzie van Martinius Nijhoff. 1894 tot 1953. Een van de grondleggers van de moderne Nederlandse poëzie. Dus, ik zeg, 28 november van 2 tot half 4. Locatie, bibliotheek, de blauwe tram. En de kosten zijn 2,50, maar daar krijgt u wel koffie of thee met een koekje voor. Aanmelden via de balie van Pluspunt 5740330. 5740330. Walk the Line, de Dire Straits. Tuesday. Geen zin om stil te zitten, dat hoeft ook niet. Dankzij de wekelijkse sportinstuif kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar op donderdagmiddag, dat is morgen dus, meedoen met de Sporty Tuesday. En het is elke donderdag van 3 tot 4 uur in de grimzaal van de Blauwe Tram. Er komen allerlei sporten en spelletjes voorbij tijdens de instuif. Van trefbal tot verstoppertje en van kickboksen tot voetbal. Zorg voor makkelijk zittende kleding en zaalschoenen. Kom langs en werk je lekker in de zweet. De sportinstuif is gratis en voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Je hoef je niet van tevoren aan te melden, dus kom lekker eventjes langs. Johnny Cash, San Quentin. San Quentin You've been living hell to me.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 Een hele oude zelfs. Love Letters in the Sand. Pat een oudje, maar het blijft toch wel lekker om naar te luisteren, vind ik hoor. Twee avonden in de week is het jeugdhond geopend voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De muziek staat altijd aan, net als de Playstation. We zorgen voor wat lekkers en gezonds om te snacken en hebben genoeg plekjes om te chillen. Ook organiseren we eens in de zoveel tijd poker en beautyvelavonden, speciaal voor onze jongens en meiden. Voel je welkom om langs te komen. En het is iedere woensdagavond van 6 tot 9 uur... en iedere vrijdagavond van half 8 tot half 11. Pluspunt Noord. En de ingang is dan via de tuin aan de achterzijde. En de deelnemers is helemaal gratis. Tijdens het jeukhond bieden wij verschillende activiteiten aan. En mogelijkheden om gewoon lekker te chillen. Dus vrijdag van half, half acht tot half 11 En van 6 tot 9 uur. En dat is vanavond. Ja, en, en als ik naar buiten kijk, dan denk ik, wat lekker weer, hè?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 driver hebben gelijk ook. Ik zou ook naar de pizza willen met dat weer. <laughs> We gaan door met Bronsgebied. Small Town Boy. Een jongetje uit een klein dorpje. wat extra boodschappen gebruiken? Vrijwilligers van Haarlem Food Future halen etenswaren op bij supermarkten... die over de houdbaarheidsdatum zijn, maar nog prima voor consumptie zijn. Heel veel etenswaren die over tijd zijn, worden meestal vernietigd. Daarom hebben Pluspunt Zandvoort en Future en Food Future een nieuw plan tegen voedselverspilling bedacht. Elke vrijdag zullen eh, Pluspunt vrijwilligers opgehaalde etenswaren uitdelen. En voor wie is het? voor iedereen met een inkomen rond de Zandvoortpas. Komen in aanmerking voor deze actie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Samen Zandvoort. En het is het Sociaal Wijkteam via telefoonnummer 5719393. 5719393. En het is wekelijks is de uitgave op vrijdag in de Oude Rode Kruisgebouw. Nicolaas Beetslaan nummer 14. De etenswaren die morgens bij de supermarkten worden opgehaald... zullen gratis verdeeld worden onder degenen die zich aangemeld hebben. Deze verdeling vindt plaats vanaf half elf. Deelnemers moeten wel zelf een tas meenemen. Ja, en wat is belangrijk in het leven? Het leven is belangrijk dat je vrienden hebt. En wel vrienden voor het leven. vroeg of laat, een goede vriend, een beste maat. Je hebt ze nodig is man without a woman. Ja, dit was Waja Condius uit België. Geweldig. Heb je zin om lekker koffie te drinken en vooral om elkaar te ontmoeten en bijkletsen? Altijd gratis koffie. Iedereen is welkom. Op elke maandag van 10 tot 12 uur. Kom gerust lekker langs bij Pluspunt. Ja, en we gaan door met de George Baker Selection.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 George Baker Selection. Ik ga door met een Nederlandstalige. Dus ook een Nederlandse band. Stil in mij, van Dikhout. MUZIEK so altijd denken, alles komt goed. Want dat zegt Jaap Reesema. je moet er altijd op blijven vertrouwen. Hè? Alles komt goed. Ik ga afsluiten deze week met Jackie Nielsen, Rita Petit. Ik hoop u volgende week weer terug te zien. Ik vind u een heel fijn weekend en ik hoop dat het weer wat beter wordt. Maar graag tot volgende week woensdag.